iets meer dan de helft van de stemmen kreeg. De grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CAP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. De Nationale socialistische actiepartij haalde met 13% als laatste en derde partij de kistrempel. Erdogan hoopt voor de verkiezingen op een tweederde meerderheid dat hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen. Hij heeft hij de steun van andere partijen nodig. De grondwet stamt tot 1982, toen Turkije nog een dictatuur was. Langs de aanhangers van Erdogan vierden feest bij het partijkantoor in hoofdstad Ankara. Ze doen leuzen als Turkije is trots op je. De Turken zijn Erdogan dankbaar voor de sterke groei van de economie. Minister Verhagen van Economische Zaken begint vandaag aan een werkbezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zal de komende dagen overleg voeren over het verloop van de vredesonderhandelingen en over mogelijk voor verdere samenwerking op het gebied van economie, landbouw en innovatie. Verhagen praat onder andere met premier Netanyahu, president Peres en op de wisselijke van de premier Fayyad van de Palestijnse autoriteit. In de Duitse deelstad Hessen is bij een ongeluk met een zeppelin de piloot om het leven gekomen. De drie passagiers kwamen met de schrik vrij. De zeppelin was bezig met een promotievlucht voor een feest. Tijdens de landing op een vliegveld bij Friedberg sprak een brand uit. Zo'n twee meter boven de grond zei de piloot tegen de drie passagiers dat ze uit de zeppelin moesten springen. Ze raakten niet gewond. De zeppelin steeg vervolgens zo'n 40 meter en stortte een paar honderd meter verder in een weiland neer. De piloot was op slag dood. De politie onderzoekt de oorzaak van brand. Het weer bewolkt en af en toe ook overdag bewolkt en regenachtig, het wordt een graad of 20.